Goedemorgen, ik ben Dielke Teertra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Kinderen van rijke ouders krijgen meer kansen op school. Ze hebben vaker bijles, huiswerkbegeleiding en examentraining. En daardoor zijn ze succesvoller dan klasgenootjes van wie de ouders die dingen niet kunnen betalen. Volgens de Onderwijsraad wordt het tijd voor een schoolfonds. Laat alles, eh, alle vrijwillige ouderbijdragen naar een schoolfonds gaan... dat in het algemeen kan worden aangewend voor alle leerlingen op die school. En met dat geld kunnen dan ook kinderen met minder rijke ouders hun bijles betaald krijgen. Je kan weer minder kopen voor je geld, oftewel de inflatie is gestegen, heeft het CBS uitgerekend. Je hoort mijn economiecollega Lisa. Ja, dit zijn voor de afgelopen decennia ongekende cijfers. Eh, de inflatie is in november gestegen naar 5,2 procent. Ja, sinds 1982 hebben we dat soort hoge percentages niet gezien. Het heeft vooral te maken met de energieprijzen, die gaan door het dak. En ook boodschap en kleding zijn duurder geworden. In Arnhem is gisteravond een man overleden op straat. Volgens getuigen is hij neergestoken. Mensen hebben nog geprobeerd de man te reanimeren, maar dat lukte niet meer. De politie is op zoek naar getuigen. Drake wil dit jaar niet meedoen met de Grammys, de belangrijkste muziekprijzen van de wereld. Hij was twee keer genomineerd voor beste rapalbum en voor beste rapnummer met Way Too Sexy. Drake zegt niet waarom hij zich terugtrekt. Wel had hij al eerder kritiek op de organisatie... omdat hij alleen genomineerd werd in de categorie rap. En sowieso vindt hij dat de prijs te belangrijk wordt gemaakt... zei hij in 2019 bij de uitreiking. Voor Drake telt vooral dat er mensen naar zijn shows komen. If there's people who have regular jobs... who are coming out in the rain, in the snow... spending their hard money to buy tickets to come to your shows... you don't need this right here, I promise you. You already won. De Grammys worden uitgereikt op 31 januari. Het weer, soms wat zon en het wordt een gaat op 5. Vanavond valt er weer regen in het noordoosten natte sneeuw. En morgen ook een natte dag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen staat door een kapotte vrachtwagen 7 kilometer file tussen Heemskerk en knooppunt Rotterpolderplein. A22 Beverwijk-Velsen 5 kilometer file tussen knooppunt eh, Beverwijk en afrit Haarlem-Zuid. Op de A22 Beverwijk-Velsen bij afknopend IJmuiden 5 kilometer file. De Waterwolftunnel in de N201 uit Hoorn richting Hoofddorp is dicht door een ongeluk. Er is een omleiding ingesteld.